Het Openbaar Ministerie blijkt hem nu te beschuldigen van seksueel misbruik... van twee van zijn oudere kinderen die nooit in de boerderij woonden. Hij wordt ook verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling van zes andere kinderen die daar wel woonden. Ook de Oostenrijker Jozef B., die de boerderij huurde, wordt daarvan verdacht. Beiden worden ook verdacht van witwassen. De vader van het gezin is er vandaag niet bij. Door een hersenbloeding kan hij niet praten... en hij ligt nu in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. In de Chinese stad Wuhan zijn nu 258 mensen besmet met het coronavirus. Dat heeft de burgemeester van de stad gezegd. Het virus werd vorige maand voor het eerst ontdekt bij mensen die een markt in Wuhan bezochten... waar levende vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Zaterdag wordt het Chinese nieuwjaar gevierd... en daarom reizen in deze tijd veel mensen naar familie. Gevreesd wordt dat het virus zich daardoor verder verspreidt. Daarom worden op vliegvelden en trein- en busstations reizigers gecontroleerd op koortsverschijnselen. Rond Wuhan zijn extra controles om te voorkomen dat mensen gevogelte meenemen. De voormalig topman van Interpol, Meng Hongwei, is in China veroordeeld tot 13,5 jaar cel wegens corruptie. Hij verdween anderhalf jaar geleden tijdens een bezoek aan zijn thuisland China. Een week later bleek dat hij was opgepakt door de Chinese autoriteiten. Hij zou voor meer dan 2 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aangenomen toen hij nog staatssecretaris was in China. Kiki Bertens is dankzij een zege op de Roemeense Irina Begu... doorgedrongen tot de tweede ronde van de Australian Open. Bertens was haar in Melbourne in twee sets zonder veel problemen de baas. Eerder vanochtend bereikte ook Aranska Rus de tweede ronde. Na een moeizame start wist Rus de nummer 93 van de wereld in drie sets te winnen van de Poolse Mag de nummer 93 van de wereld in drie sets te winnen van de Poolse Magda Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af.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 Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee. Van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, van ZFM.